uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Portland is een man op straat doodgeschoten... bij confrontaties tussen Black Lives Matter-demonstranten... en aanhangers van president Trump. Sinds de dood van George Floyd in mei wordt er volop gedemonstreerd in Portland... onder meer door Black Lives Matter-activisten. Vannacht gingen ook honderden aanhangers van Trump de straat op... Ooggetuigen zeggen tegen de New York Times dat een groep mensen op straat ruzie begon te maken met enkele mensen in een auto. De man die is doodgeschoten droeg een petje met een embleem van een extreemrechtse groepering uit Portland. Over de schutter heeft de politie niets bekendgemaakt. Het aantal doden door het instorten van een restaurant in China is opgelopen naar 29. Volgens de autoriteiten in de provincie Shanxi zijn er 28 gewonden, van wie er 7 zwaar gewond zijn. Het restaurant stortte gisteren onverwachts in. De reddingsoperatie is intussen afgerond. 57 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis vluchtte naar buiten toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. Die stak binnen een van de andere gasten neer. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog wat zich in de woning in Venlo heeft afgespeeld en wie erbij betrokken waren. Voetballer Lionel Messi weigert een verplichte coronatest te ondergaan. Daarom is hij er morgen niet bij op de eerste training van FC Barcelona... onder leiding van de nieuwe coach Ronald Koeman. De selectie moet zich voorafgaand aan die eerste training laten testen. Dinsdag werden de verhoudingen tussen Messi en de club op scherp gezet... toen het management liet weten dat Messi wil vertrekken. Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan. Het weer vandaag af en toe zon. In de kustprovincies valt geregeld een bui.